Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Filipijnen zijn 2700 mensen bevrijd die gedwongen moesten werken in de cybercriminaliteit. Ze werden gelokt met een goed salaris en mooie praatjes... Maar eenmaal aan het werk moesten ze mensen online geld afhandig maken, zegt correspondent Mustafa Margadi. Het gaat om mensen uit eh, China, de Filipijnen, Vietnam, Indonesië. Die werden opgesloten in een compound in de buurt van Manila. Daar werkten ze 12 uur per dag voor eh, fraudeleuze gok- en game-websites. Andere mensen moesten eh, mensen oplichten met investeringen in cryptomunten. Uh, wat we weten vaak van dit soort plekken is dat mensen psychologisch en soms ook fysiek mishandeld worden. De enige manier waarop ze weg kunnen is door veel geld te betalen en daardoor hebben ze eigenlijk al die tijd voor niets gewerkt. Dit soort scambedrijven zijn een enorm probleem in heel Zuidoost-Azië. De verdachte die vorige week werd opgepakt in de zaak van Gino... zegt dat hij er niets mee te maken heeft. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man meehielp... bij het verbergen van het lichaam van Gino. Dat kind van negen verdween vorig jaar zomer. Hij bleek te zijn ontvoerd, misbruikt en gedood. Misschien hoef jij op 5 oktober niet naar school. Juffen, meesters en middelbare, scholieren leggen, middelbare schoolleraren leggen die dag het werk neer. Het kabinet heeft ze beloofd dat ze 5% meer loon krijgen. Maar dat is volgens de vakbonden niet genoeg. Deze actie is nodig omdat we weten wat er ongeveer aan loonruimte ligt eh, voor het onderwijs. En we weten ook hoe hoog de eh, inflatie is en de koopkrachtverlies. Nou, en dat ligt ver uit elkaar. De leraren willen minstens 12% meer loon. De staking is dus 5 oktober. En die dag is niet toevallig, want dat is ook meteen de dag van de leraar. En deze zanger en acteur die komt zichzelf binnenkort nog eens tegen. Baby, Harry Styles krijgt op zeven plekken een wassen beeld. Volgende maand wordt hij eh, onthuld in Madame Tussauds in Amsterdam. En fans buiten Nederland kunnen onder meer in New York, Londen, Berlijn, Singapore en Sydney terecht... om eens eh, even aan Harry te ruiken en met hem op de foto te gaan.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 Er staan alleen een paar korte files in de regio. Er is wel zojuist een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer. Richting Amsterdam zijn er twee rijstroken dicht. Tot nu toe valt de verdraging daarmee, maar dat zal ongetwijfeld toenemen.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 Daardoor kunnen Nederland en andere landen de Leopard 1-tanks niet naar Oekraïne sturen. Deskundigen zetten vraagtekens bij de manier waarop het kabinet een verbod op politieke partijen voorbereidt die de democratie willen ondermijnen. Ze zeggen dat het voorstel niet zorgvuldig is geformuleerd en te veel ruimte laat voor misbruik. En de politie in de Filipijnen heeft meer dan 2700 arbeiders bevrijd... die door cybercriminelen werden gedwongen om te werken. Slachtoffers waren gelokt met beloftes over onder meer hoge salarissen. Het weer, het is droog en overwegend bewolkt bij ongeveer 22 graden.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 A ver, no me gusta perder dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver encima de mí brincando. Uh, uh, uh, lo rico que te ve chingando. Uh. a competir. A ver, ey. Uh, desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos, ey. Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese trotito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco es que yo soy un atrevido. Y hace tiempo que quiero chingar contigo.